Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De ontvoerde peuter Insia. Het driejarige meisje moet voor 27 maart aan haar moeder worden overgedragen. Insia werd in september 2016 in Amsterdam gekidnapt. Ze is sindsdien bij haar vader in de Indiase stad Mumbai. De moeder van Insia noemt het vonnis een enorme doorbraak. Vorige maand bepaalde een Nederlandse rechter ook al dat Insia terug naar Nederland moet komen... India weigerde eerder een verzoek van het Nederlandse OM om de vader uit te leveren. Naast hem zijn er zes andere verdachten in de ontvoeringszaak. Italië gaat alsnog proberen het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA naar Milaan te halen. In november werd Amsterdam aangewezen als nieuwe locatie. Maar de Europese Commissie en andere autoriteiten worden door Italië gevraagd de beslissing te heroverwegen. Milaan zou een betere keus zijn nu de nieuwbouw in Amsterdam vertraging oploopt. Wetenschappers hebben ook in Nederland proeven gedaan met uitlaatgassen op mensen, net als in Duitsland. Dat zegt een van de onderzoekers, hoogleraar toxicologie Paul Borm tegen de NOS. De experimenten werden tussen 2006 en 2012 gedaan bij het RIVM. Volgens Borm kregen de proefpersonen dezelfde hoeveelheid uitlaatgassen binnen als wanneer ze buiten op straat zouden lopen. Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki... die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam. Wanneer de stille tocht wordt gehouden is nog niet bekend. Bouchiki werd doodgeschoten in een jongerencentrum. Het lijkt erop dat de daders het niet op hem hadden gemunt. Het Openbaar Ministerie in Curaçao wil bijna een miljoen euro afpakken van oud-premier Gerrit Schotten. Die nam geld aan van een Italiaanse casinobaas voor zijn verkiezingscampagne... In ruil daarvoor zou de Italiaan zeggenschap in de regering krijgen. Voor deze zaak werd Schotten al veroordeeld tot drie jaar cel. Het weer droog en opklaringen. Het is 1 tot 4 graden.